9 uur. Jan van der Putten met het NOCalis is voor de kust van Guinea overvallen door piraten. Volgens de Internationale Kamer van Koophandel kwamen er zes mensen aan boord die de bemanning bedreigden met machinegeweren en messen. De piraten stalen geld en persoonlijke bezittingen. Er zou ook zijn geschoten. Boskalis zegt dat er geen mensen zijn gegijzeld en dat er niemand gewond is geraakt. Er waren geen Nederlanders aan boord. Het zeegebied bij Guinea staat volgens het bedrijf niet bekend als gevaarlijk. Veel winkels in de buurt van oude V&D-panden hebben een lagere omzet dan voor het faillissement van V&D. Dat zegt winkelonderzoeksbureau Locatus. Er wordt nog wel gewinkeld, maar de stroom klanten in de buurt van V&D-panden is afgenomen. Van de helft van de 66 voormalige V&D-panden is inmiddels bekend wat de nieuwe bestemming wordt. Elf panden worden omgebouwd tot winkels van Hudson's Bay en in tien winkels zitten discounters. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken maakt zich grote zorgen over het geweld in Zuid-Soedan. Het is een ernstige schending van het vredesakkoord van augustus 2015 en brengt de verdere uitvoering daarvan in gevaar, zegt Koenders in een schriftelijke reactie. Zowel president Kier als vicepresident Machar hebben inmiddels een staakt het vuren afgekondigd. Ze hebben hun aanhangers de opdracht gegeven de wapens neer te leggen. Kier zegt dat hij nog steeds open staat om met Machar te onderhandelen. De lichamen van de twee militairen die vorige week omkwamen in Mali zijn aangekomen op vliegbasis Eindhoven. De twee kwamen vorige week woensdag om het leven bij een mortieroefening. Vanochtend namen de militairen in Kamp Castor in Mali afscheid van hun omgekomen collega's. Een derde militair, die zwaar gewond raakte, kwam vrijdag al naar Nederland. Het weer vanavond op veel plaatsen droog. Alleen aan de kust nog een bui. Morgen wat zon, stapelwolken en buien met kans op onweer. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NLV. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen...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 Samenstelling en presentatie Auko B. Ja mensen, op deze mooie zomerdag, zou ik maar zeggen. Een beetje veel wind, maar gelukkig droog. Toch weer een aflevering van CFM Cinema. Wat staat er op de rol? In de films eerste uur City of Angels, Everest, True Detective, Leaving Las Vegas, You've Got Mail en hele mooie westernmuziek van Francisco Di Masi. En we beginnen natuurlijk met de hit van de maand. En dat is deze keer Sia met Unforgettable. Dat leuke liedje wat ooit gezongen werd door Nat King Cole. En dat in de film zit Finding Dory. Sia. Unforgettable That's what you unforgettable. incredible. number nummer Unforgettable. Een eh, lied uit 1951. Eh, de meest populaire uitvoering is natuurlijk Nat King Cole in 51. trouwens een arrangement door Nelson Riddle. Ook een bekende jazzman. En die komt in twee uur nog terug bij de muziek van de film Lolita. Eh, ja, ik zie hier op het lijstje staan echt zoveel uitvoeringen. Dina Washington, Peggy Lee, Aretha Franklin, Sammy Davis, Martin Marvin Gaye. Nou, heel veel uitvoeringen. Maar dit is de nieuwste en deze komt uit de film Finding Dory. En dit muziekje herken je vast. En ik ben blij dat het eh, voor de laatste keer is dat ik het kan laten horen. Want het was altijd aan het einde van dat voetbalprogramma. En ik heb begrepen dat het voetbal eigenlijk eh, voorbij is nu. Dus eh, hier komt hij nog een keer. Brigitte de je joue. Moi je joue, moi je joue je joue contre joue Je veux jouer à joue contre vous, mais vous le voulez-vous De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet à présent. Ce ne sera plus vous mais toi, et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. je vais t'assurer. Un enfer de griffes et de crocs, tu crieras bientôt au secours. Alors décidant de ton sort, pour m'éviter quelques remords, je t'aimerai plus fort. Oh oui, plus fort, oui, oui, oui, oui, plus fort. Oh, plus fort, oui, oui. Ja, iedere aflevering van eh, NOS Sport of eh, NPO Sport, weet ik hoe het heet mag, werd afgesloten met dit vrolijke deuntje van eh, Brigitte Bardot. Ja, het is vakantietijd, dus ook deze, in deze uitzending wat meer Frans. Want velen van ons gaan het mooie weer tegemoet in Frankrijk natuurlijk. En dan kom ik bij de eerste film en dat is City of Angels. Ik ga er eerst wat uit draaien, het nummertje van U2. If God will send this angel... Nobody else here, baby. No one here to blame. No one to point the finger. It's just you and me and the rain. It's the black leading the blonde. It's the stuff the stuff of country songs. If God will send his angels, and if God will send a sign, and if God will send his angels, will everything be? so CFM Cinema. Deze keer eh, gepresenteerd door Alco B. En eh, we draaien muziek uit de film City of Angels. Een film die woensdag 13 juli op televisie komt om kwart over elf. Een romantisch drama met in de hoofdrollen Nicolas Cage en Meg Ryan. De Engel set heeft de taak om mensen te begeleiden bij hun sterven. Op een dag raakt hij diep onder de indruk van de chirurge Maggie Zet voelt zich steeds meer tot Maggie aangetrokken... en komt voor een moeilijke keuze te staan. Engel blijven of sterfelijk worden. Aardig film, romantisch film... En deze muziek is van The eh, Go-Go Dolls Iris. New uit de film eh, City of Angels. Een mooie romantische film die je natuurlijk gezellig met je partner samen op de bank kan bekijken. Er zit veel pop in, maar ook muziek van eh, Gabriel Jaret. En daar doe ik nog een stukje van, The Unfeeling Kiss. dat was uh, Here Comes the Sun. En dat kwam allemaal uit de film van... Eh, eens even kijken. Everest, een film, een korte Amerikaanse documentaire. IMAX-film, 1998. En deze muziek herken je natuurlijk ongetwijfeld... want dat was natuurlijk muziek van George Harrison. En voor deze film is die muziek bewerkt door Steve Wood. En die heeft dat heel mooi gedaan. Mooi nummer. Uh, eens even kijken of we nog meer moois uit de collectie kunnen toveren. En dat is deze uit de tv-serie True Detectives. Far From Any Road. The Handsome Family. de Handsome Family uit de tv-serie True Detective. En dat was de muziek uit de eerste serie. En ik zag tot mijn grote eh, ja, verbazing dat de tweede serie op België start. Dus heb je ehm, de tweede serie nog in HBO gezien... dan moet je zeker kijken naar deze fantastische tv-serie True Detective. Afgelopen zaterdag de eerste twee afleveringen. En misschien kan je nog wel terugkijken. En de rest zeker kijken. Ehm, dan kom ik bij een film Leaving Las Vegas. Daar droeg ik ook gewoon een paar uit. Leaving Las Vegas. Eh, eh, even kijken, deze doe ik.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 I give myself in sweet surrender. My one and only. Deze indringende klanken van Sting komen uit de film Leaving Las Vegas... met in de hoofdrol eh, Nicolas Cage. En dat is een van zijn betere films. Eh. hij speelt dan een eh, reddeloze alcoholist die vertrekt naar Las Vegas om zich dood te drinken. En daar ontmoet hij Sarah, een prostituee. er zit mooie muziek in, onder andere deze van Sting. Maar deze is ook niet, dit is natuurlijk een hele bekende jazzstandaard. Maar bijvoorbeeld Angel Eyes wordt, zit er ook in, wordt ook door Sting gezongen. Dat kennen wij natuurlijk van Chet Baker. en ik denk dat ik nog één nummer doe. Ik doe Come Rain or Come Shine. Ook een echte uh, jazznummer. Wordt gezongen door Don Henley. Ja, een beetje jazzy klank op deze maandagavond... terwijl de wind rond het huis loeit. Moet toch kunnen? I'm gonna love you Like no one's loved you Come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me was just one of those things. But don't ever bet me, cause I'm gonna be true. Well, if you let me, you're gonna love me like nobody's loved me come rain or come shine. Happy together, unhappy together. come rain or come shine. Happy together. ik over naar de volgende film. En dat is een film die een paar keer per jaar op de tv komt. Ik draai gewoon wat muziek uit. Ik begin met deze van... Eh, even kijken. Shanit O'Connor. I guess the Lord must be in New York City. I say goodbye to all my sorrows and bye to En dat was natuurlijk niet O'Connor. En het bekende nummer I Guess the Lark Must Be in New York City. En als je denkt, dat nummer ken ik. Maar dan ken je het waarschijnlijk van de zanger Harry Nielsen. En die komt direct ook aan bod. We draaien dit allemaal uit de soundtrack You've Got Mail. Een romantische film uit 1998 met in de hoofdrol Tom Hanks, Mac Ryan. En nog een nummertje. Remember Harry Nielsen. Long ago remember is a place from long ago. Remember, filled with everything you know. Remember when you're sad and feeling deze film die eh, minimaal drie, vier keer per jaar komt. is komt nu voorbij op 13 juli, woensdag op net vijf om half negen. Heb je hem nog nooit gezien? Gluren dus. Mooie romantische film. Maar een beetje afgezakt. Muziek is leuk. Muziek is natuurlijk heel veel muziek van Harry Nilsson. En er zit ook muziek in van George Fenton. Daar doe ik een klein stukje van. Want daar raak ik vaker muziek van. De You've Got Mail Suite. stukje. Ja, ik zie op de klok dat het uh, eh, 21 uur 45 eh, geweest is. En dat betekent dat ik eigenlijk de western muziek moet eh, starten. En ik heb deze keer gekozen voor een, een bekende componist uit het Italiaanse genre, zou ik maar zeggen. De spaghetti western, Francesco Di Masi. En dit komt, Fries komt uit de film I'm Sartana. Trade your pistol for a coffin. muziek van eh, Francesco de Masi. Eh, Mijn beste meneer is geboren in 1930 en overleden in november 2005. Heeft eh, meer dan 2000 film soundtracks geschreven. En ja, dat is dus niet de eerste beste. Het grappige is dat hij eigenlijk al eerder begon met dat thema van de western dan Nio Morricone. Hij was eigenlijk de eerste. Althans, een van de eerdere dan Morricone. Dus hij is niet zo beïnvloed door Morricone. Maar hij is wel Morricone beïnvloed. Want er zit wel een beetje hetzelfde stijltje achter. Uit de film I'm Sartana. Trade Your Pistol for a Coven. Doe ik er nog één. Uh, eh, het grappige is, hij, heeft geen, hij geeft ze gewoon een, eh, een nummer. Dit is, even kijken welk nummer dit is van die cd. Dit is sequentie nummer 7. Nou, gaan we luisteren naar sequentie nummer 7. Eh, componist en eh, dirigent. En eh, ja, ook veel belangstelling voor klassieke muziek. En dat is degene waarvan wat muziek draai in deze western kwartiertje. Ik doe het nu aan de film de Challenge of the Machinas, sequence 7. in Nederland een, eh, een groepje actief, de B-Movie Orchestra... die eigenlijk allerlei muziek speelt van die spaghetti westerns tegenwoordig... en uh, crime films, allemaal uit de Italiaanse hoek. Dus best wel grappig om die een keer live te zien. Francisco De Masi staat op programma... en dit komt uit de film Silence of the McKinas en dit is sequence 10. gewoon vaststellen. De muziek van Francesco De Masi bevat alle ingrediënten van de goede western. Trompet, mondharmonica, violen, uh, goede percussie, drums. Nou, noem het allemaal maar op. Eh, de laatste, dat is uit Arizona Cold. Arizona Cold. Francisco De Masi. Laatste nummer. Voor de klok van tienen. dat gaat niet lukken. Ik zie dat dat eh, niet gaat lukken. Dus dan moet ik iets anders pakken. Eh, eens even kijken of ik nog iets anders uit de Hoek heb. Nee, de Hoek is op. Maar wat ik wel heb, dat is dit. Eh, eens even kijken. I know that I'm running out of time. I want it all. Ja, je hebt geluisterd naar het eerste uur van eh, CFM Cinema. Mijn naam is Auke Beuving en eh, we gaan naar de, naar de klok van tien eh, lekker door... met heel veel mooie muziek uit de film The Big Friendly Giant...